Uiteraard vanwege corona. De burgemeester van Venlo merkte de laatste tijd al... dat carnavalsverenigingen in hun maag zaten met de hoge besmettingscijfers. En eh, die voelden zich er ook niet echt prettig bij om ja, moeten we het laten doorgaan of niet? Dus er waren al overleggen gaande met verenigingen die zeiden, toch maar liever niet door laten gaan. Want wij willen niet verantwoordelijk zijn, Dat was vorig jaar, voor weer een enorme besmettingshaard. In Zuid-Limburg en in Brabant is er nog geen besluit genomen over de 11e van de 11e. De carnavalsvereniging in Eindhoven is van plan het feest door te laten gaan. 185.000 mensen onder wie de brandweer, boa's, vuilnisophalers en GGD-medewerkers gaan meer verdienen. Dus een nieuwe CAO voor deze gemeenteambtenaren, zoals ze worden genoemd. Ze gaan 3,9% meer verdienen, krijgen een uitkering van 1200 euro eenmalig. En niemand verdient straks minder dan 14 euro bruto per uur. Om de loonsverhoging af te dwingen hebben ze actie gevoerd. Een auto die in een Italiaans dorpje al 47 jaar op dezelfde parkeerplek stilstaat, is weggesleept. Volgens het AD is de lichtblauwe Lancia Fulvia van een Italiaans echtpaar dat in 1974 een kiosk opende en de auto alleen gebruikte om er kranten in op te slaan. Ze reden er geen meter mee. De auto moest weg omdat er een stoep wordt aangelegd op die plek, maar het bakkie wordt gerenoveerd en komt terug als monument. En de nachten worden kouder, ook komende nacht. En er zijn mensen die dat erg leuk vinden. Want de tijd komt er weer aan dat je extreem koude temperaturen kunt meten in ons land. Vooral in de duinen. Daar kan het harder afkoelen dan op andere plekken in Nederland. Pieter uit Alkmaar noemt zichzelf Vrieskoujager. Tegen NH Nieuws vertelt hij hoe hij te werk gaat. Dan loop je zo in je blote armen en dan ga je zo over de grond lopen van waar is het koudste, waar is het koudste. En dan ga je daar kijken en zeg je nou daar is het koud. Maar dan ga je hier voelen en zeg je nou hier is het net, je denkt dat het net even wat kouder is. Je voelt zo de kou door je heen stromen. Er worden zelfs prijzen uitgereikt voor de koudste duinpan die mensen weten te vinden.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 We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Maandartiest komt voorbij. En nog veel meer lekkere muziek. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En er is het nu weer tijd voor geworden. Later dit jaar zal zijn album met diezelfde titel uitkomen. Ik heb het over Sterling Drake. Hij maakt heerlijke western swing muziek die je terugbrengt terugdenkt naar de jaren 30 en de jaren 40. Dit is Roll the Dice. Roll the dice on me. Lay your hand on me. Play your card, show me who you are, and roll the dice. left you so lonely But only to be back again and again Two hearts can leave each other lonely But only to say hello again Roll the dice on me Lay your hand on me Play your card, show me who you are and roll. western swing uit Amerika. En dat was Sterling Drake en Roll the Dice. En van Amerika gaan we naar Nederland. Jawel, dit nummer stond in toen de tijd echt heel hoog in de hitparades. En heeft het ook in Amerika behoorlijk gedaan. En zelfs ook door diverse Amerikaanse artiesten opgenomen. We hebben ik het over? Pussycat, dit is Mississippi. Wat was dat met Mississippi. We gaan naar onze Nashville Spiegelplaat. Het origineel komt uit 1977 en er werd 32 jaar later een andere versie van uitgebracht. Er zijn meerdere versies, maar de tweede versie die ik uitgezocht heb, vond ik de leukste. We beginnen met het origineel Dolly Parton en daarna Jill Johnson. Dit is twee keer Two Doors Down. Dit is de Nashville Spiegelplaat. and get myself together down. They are laughing and drinking and having a party, yeah. Show. Bluegrass time. Where the Mississippi's flowing on the sunny southern shore And the steamboat comes a-puffing around the bend There's a little old log cabin with a grapevine over the door And a little whitewashed chimney at the end place I love so well. To the folks who want me for their very own. To the little old log cabin with a grapevine over the door. And a little whitewash shimmy at the end. the folks who want me for their very was The Cox Family en A Little Whitewashed Chimney. Lekkere bluegrass hier bij de National Radio Show. Ik zei het in het eerste uur al, we hebben ook wat nieuwe muziek voor jullie op de playlist staan. Zoals deze, dit is de, ehm, van het gelijknamige album. De nieuwste single van de Zac Brown Band en die heet The Comeback. There's no steel on the factory line, no crops in the No singing on the stage, yeah, we know how you feel. There's a thousand empty classrooms, broken glass in the streets, old glory hanging on houses we're not supposed to leave. It may feel like Lady Liberty's down on her the danger, saving strangers like me. There's no zeggen. Wat een mooi album zeg. Nieuwste album van de Zack Brown Band. En daar hoorde je het titelnummer net van. The Comeback. We gaan weer naar onze maandartiest. Tammy Wynette. Nadat, zij, eh, nadat haar eerste single in 1966 uitkwam... werd er een duet met David Houston opgenomen. En dat werd gelijk haar eerste nummer 1 hit in de zomer van 1967. Een duet dus tussen Tammy Wynette en David Houston. Dit is My Illusive Dreams. I followed you fall te krijgen. Maar ik doe het toch. 1972 dat waren de Carpenters en Top of the World. David Olney maakte sinds half jaren 80 volkgetinte muziek. En hij trad in die tijd vaak op in Nederland. Er werd zelfs een album opgenomen hier in Nederland. Maar helaas is hij nu niet meer onder ons. Want hij overleed vorig jaar op 71-jarige leeftijd... tijdens een optreden aan een hartaanval. Heftig. Maar gelukkig hebben we nog altijd zijn muziek van het album This Side or the Other... hoor je nu Always the Stranger. Always the stranger, always alone, without a place to call a home. Always in shadow, always unknown lost in time So far ahead So far behind Always in search of Some secret sign Always the wanderer Lost in time the sky Beyond all where Beyond all why Always the stranger The refugee The nameless face The mystery Nobody knows Nobody David Olney en Always the Stranger. Volkmuziek hier bij de Nashville Radio Show. Want zoals je gewend bent hebben wij natuurlijk een gevarieerde playlist. Dus volk mag niet ontbreken. Net zoals Americana, Bluegrass en natuurlijk Country... wat de hoofdmoot is van de show. En daarvoor gaan we naar 1984. Dit zijn de Judds en Why Not Me? You've been looking for love all around the world. Baby, steeds zo'n lekker nummer. Ik heb hier meegezongen en gelukkig heb je het niet gehoord. Misschien heb je thuis ook wel meegezongen, want het blijft een lekker nummer. The Judds en Why Not Me. We gaan nog één keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. Via info.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Lenny Lee. Dit is No Second Chances. Is de nieuwste single van Lenny Lee en Second Chances. En heb je nu zelf een nieuwe single uit of je wil jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Stuur het op gewoon naar info.nashforradio.nl. Wij gaan er naar luisteren en wie weet hoort in een van onze volgende shows terug. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je. En dat is het album Lazy K Booth van Lazy K Booth. Achter elkaar ga je luisteren naar Broken Heart, Still Beats en daarna Visions. Dit is het Nashville Spotlight album. You could always put me down. was dat. Spotlight album van deze week. Haar debuutalbum was dat. Je hebt vier nummers van dat album gehoord. We hebben nog tijd voor een nieuwe single. Jawel, Old Dominion heeft ook een nieuw album uit. Dat album heet Time, Tequila en Therapy. En daar staat dit nummer ook op. No Hard Feelings. I took a little time, tequila therapy. And threw it in a blender with ice. I was more messed up than I cared to be. Spent a whole lot of lonely nights. mad at myself, pissed at the world. It was hard to get up, but I put one foot in front of the other. Kept on keeping on going through the motions until there was no hard feelings and no bad vibes. I can honestly say I'm happy to see the happy back in your eyes. You found somebody who painted your gray skies blue. still breathing, and there's no hard feelings. Well, I probably owe you an apology and some money for a new screen door. Your dad's probably glad to be rid of me, but that ain't me anymore. Hey, you love who you love, and you lose who you thought was the one, and you think that you might go crazy. You never get out of the rut. You get drunk, you hold on and let go the a grudge till there's no hard feelings and no bad vibes. I can honestly say I'm happy to see the happy back in your eyes. You found somebody who painted your gray skies blue. Do I wish it was me? Hell yeah. Am I on the way over the pain? Not yet, but the sun keeps coming up, baby, and I'm still breathing there's no hard feelings. I was mad at myself, pissed at the world. It was hard to get up, but I put one foot in front of the other. Kept on keeping on going through the motions until there was no hard feelings. single van Old Dominion. En die heet No Hard Feelings. Het zit er alweer op. De show is klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog wat Amerikanen voor je klaarstaan van Magpie Diaries. En dat is If You're Hurting, En daarna een nummer van vorig jaar Alicia Nugent.